Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie zegt dat het geweld in Noord-Ierland oplaait als de grens met Ierland wordt gesloten. Hij heeft de Britten daarom laten weten dat bij een brexit die grens moet open blijven. Tegen het Duitse persbureau DPA zei Timmermans dat politici in Europa de morele en politieke verantwoordelijkheid hebben om te voorkomen dat het weer tot een burgeroorlog komt. Ook de Britten willen de grens het liefst openhouden... maar bij een brexit wordt het een buitengrens van de EU... waarbij grenscontroles onvermijdelijk zijn. In Malaga is de Spaanse peuter Julien begraven. Hij ligt naast zijn broertje Olivier... die in 2017 op driejarige leeftijd stierf door hartfalen. Bij de begraafplaats hebben zich honderden mensen verzameld... om de ouders steun te betuigen. Op veel voetbalvelden is vanochtend een minuut stilte in acht genomen... om de peuter te herdenken. De twee jaar oude Julien stierf op 13 januari nadat hij in een 107 meter diep boorgat was gevallen. Reddingswerkers hadden 13 dagen nodig om zijn lichaam te bevrijden. President Maduro van Venezuela verwerpt het Europese ultimatum om binnen acht dagen verkiezingen uit te schrijven. Venezuela is niet gebonden aan Europa, zei Maduro in een interview met de Turkse zender CNN Turk. Hij noemde het ultimatum een onbeschaamdheid. Het ultimatum is gesteld door vijf Europese landen, waaronder Nederland. Als Maduro het afwijst, erkennen die landen parlementsvoorzitter Guaido als interim-president. En in Den Bosch is vannacht een bestelbus gekaapt en grotendeels leeggeroofd. Volgens Omroep Brabant zaten er vooral mobiele telefoons in. De daders reden de chauffeur rond twee uur vannacht klem met een bestelbus en een personenauto. De bus is later uitgebrand teruggevonden in Elshout. In het Gelderse Veldriel is vanochtend een uitgebrande Audi gevonden. Mogelijk is dit de personenauto. En dan het weer. Het is bewolkt, buien en ongeveer 7 graden. Vanavond aan de zuidwestkust een harde of stormachtige wind.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 Picking up my stuff, loading up my car. Driving in the night, but it's not that far. Too many times people told me no. When I prove them wrong, gonna to let them know. I won't stop at nothing, nothing. Let me tell you something. your scars? What you gonna do in an endless war? ZFM Zandvoort. Trying to talk to you, darling. Trying to walk with you, darling. Do you hear me? And no, no, no, no, nobody can stop it.